Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Jongeren beginnen steeds later aan seks, blijkt uit een groot onderzoek van onder meer Rutgers. Met 18,7 jaar heeft de helft seks gehad. In 2017 was dat met 18 jaar en in 2012 zelfs met 17 jaar. Ook met verliefdheid, relaties en zoenen beginnen jongeren tot 25 jaar nu later. En er zijn meer opvallende dingen. Als ik even een paar moet samenvatten, dan vinden wij het opvallend dat veel jongeren eh, van seks genieten. Maar dat dat wel iets minder geldt voor meiden dan voor jongens. In elk geval als je kijkt naar klaarkomen bijvoorbeeld. Eh, en we zien een aantal zorgelijke punten. Hè, bijvoorbeeld dat anticonceptie en condoomgebruik afneemt. Eh, en dat meer jongeren aangeven dat ze ooit seksuele grensoverschrijding hebben meegemaakt. Waardoor het komt, dat weten de onderzoekers niet. Zeker 250 asielzoekers uit Marokko zijn vorig jaar teruggestuurd naar hun eigen land. Dat is het hoogste aantal in 10 jaar tijd, zegt de dienst die erover gaat in de Telegraaf. Marokko werkte jarenlang niet mee aan de terugkeer, maar de samenwerking is verbeterd. Nog eens 700 mensen zouden binnen een half jaar moeten volgen. En de belangrijkste tegenstander van Donald Trump binnen zijn Republikeinse partij stopt ermee. Ron DeSantis denkt niet dat hij Trump nog in kan halen in de voorverkiezingen. Hij heeft gezegd dat hij Trump nu zal steunen. De oud-president heeft nog één tegenstander over binnen zijn partij. Dat is Nikki Haley. En storm Isha heeft voor problemen gezorgd in Ierland en Groot-Brittannië. Huizen zitten zonder stroom, een kerncentrale is voor de zekerheid offline gehaald... en treinen die rijden niet. Maar er is één groep die juist met volle teugen geniet. Dat zijn vliegtuigspotters. Oh, she's up, she's down, she's gone. in ons land gaat Isha flink tekeer. In Noord-Holland en op de Wadden geldt vanochtend code oranje vanwege de harde wind.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 don't know why, so I greeted you with an annoying smile. When I saw that girl upon your arm, I knew she would won your heart with a fatal charm. I said, soul boy, let's hit the town. I said, hey boy, what's with the frown? But in return, all you could say was, hi George, meet my fiance." Gun, guns, having some fun. Crazy ladies, keep them on the run. Wise guys realize there's danger in emotional ties. See, single and free, no fears, no tears, what I want to be want to take a look at you.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 Op enkele plaatsen zijn bomen omgewaaid of zijn dakplaten losgekomen. Burgemeester Jaap Velema van Ter Apel krijgt de Machiavelli-prijs. De prijs voor een bijzondere bijdrage aan de communicatie tussen politiek en burgers. Velema communiceert helder en scherp over het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, zegt de organisatie. Twee Amerikaanse commando's die vermist raakten voor de kust van Jemen... zijn door de VS doodverklaard. De twee belanden in zee tijdens het enteren van een schip... dat wapens zou leveren aan Houthis in Jemen. Het weer, de wind neemt langzaam in kracht af.